Eck met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft, ondanks een bestand, aanvallen uitgevoerd op Gaza, melden Israëlische media. Dat zou zijn gebeurd nadat een Israëlisch voertuig bij Rafah zou zijn beschoten. Israël beschuldigt Hamas ervan zich niet aan de voorwaarden van het staakt het vuren te houden. Het Israëlische leger heeft nog niets over de aanvallen gezegd. Eén op de vijf automobilisten die gebruik maken van de Blankenburg-verbinding... betaalt niet op tijd de verplichte tol... Op de A24 bij Rotterdam staan geen poortjes. Het gaat om elektronische tol die binnen drie dagen online betaald moet worden. Vorig jaar december ging de weg open. Voor zo'n 1,9 miljoen ritten werd er geen tol betaald. Nu krijgen weggebruikers nog een kosteloze betalingsherinnering. Als die ook niet wordt betaald volgt een boete van 35 euro. Zo'n 200.000 mensen hebben zo'n bekeuring gekregen. Patiëntenorganisaties waarschuwen voor mogelijke bezuinigingen in het basispakket. Zes politieke partijen willen de zorg in het basispakket van de zorgverzekering bevriezen. Door weinig tot geen nieuwe behandelingen meer toe op te nemen... kan dat op termijn een besparing van 7,7 miljard euro opleveren. 16 patiëntenorganisaties schrijven in een brandbrief... dat de zorg op deze manier alleen toegankelijk wordt voor de rijkste Nederlanders... Zij kunnen nieuwe medicijnen en behandelingen tegen bijvoorbeeld kanker, Alzheimer en reuma zelf betalen. In Terneuzen is gisteravond een stille tocht gehouden voor de vrouw van 29 en haar vijfjarige dochter... die eerder deze maand dood in hun huis werden gevonden. De politie kwam toen af op een melding van een schietpartij. Al snel bleek dat er geen anderen bij hun dood betrokken waren. Honderden mensen liepen in Terneuzen mee met de stille tocht. Het weer, vooral in het noorden en oosten, kan de zon doorbreken. In het zuidwesten komt meer bewolking voor. Het wordt 13 tot 16 graden. S'avonds volgt vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot de beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knoop het Badhoevedorp en knopen de Nieuwe, Meer, de 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A10 aan de zuidkant van Amsterdam voor Amsterdam Oud-Zuid richting Utrecht.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 Welkom terug bij ZFM op, John, op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En het eh, thema is de helden van weleer. Ik eh, laat een selectie horen van de mensen die de jazz in onze geschiedenis in onze belevingswereld groot hebben gemaakt. En meneer Benny Goodman is daar één van. En je kan eindeloos eh, mensen aandragen... want ze hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Zo ook bijvoorbeeld mevrouw Billie Holiday. Georgia on my mind. Holiday. En ehm, in de twee uren eh, dat er eh, muziek gedraaid wordt op ZFM op zondag... ZFM Jazz op zondag... is het bijna onontkoombaar om eh, niet iets te draaien van Cole Porter. Cole Porter heeft zo onwaarschijnlijk veel geschreven. Dat is opgenomen door jazzmuzikant. Ik denk samen met de Gerswins dat hij wel aan de top staat. Ehm, zo ook het... Eh, Cole Porter heeft 800, meer dan 800 songs geschreven... waarvan er zeer veel een groot succes werden. Steve Grossman speelt op zijn sax een compositie van Cole Porter, Easy to Love. Ja, klaar. Steve Grossman op zijn tenorsax. En van Steve Grossman naar een held uit de geschiedenis van de jazz. Mel Tormé. Ongelooflijk getalenteerde zanger, maar ook een ongetover, uh, ongelooflijk getalenteerd arrangeur, slagwerker en eh, een begenadigd muzikus. We gaan hem horen. Melter I can't believe that you're in love with me. Do my ears deceive me? What is that you say? If I heard you right, baby, I'm a new man today. Your eyes of blue, your kisses too I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. you up there in the stars above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Can't believe that you're in love. Mr. Mel Tormé. En een andere held van het lijstje is meneer Lionel Hampton, de vibrafonist. Ik zal nooit vergeten een optreden van hem op het Noordse Jazz Festival in Den Haag. Dat was eh, in, in de, grote zaal en daar kwamen allerlei optredens achter elkaar. En hij speelde dan, eh, ik zal maar zeggen, van, uh, van 9 tot 10. En toen was het 10 uur en eh, toen deed hij nog een stukje, was het tien over tien. En er stonden de mensen van de organisatie te drammen en te duwen dat hij eraf moest. En eh, die zaal werd helemaal, helemaal lyrisch. En iedereen ging staan en klappen en nog een stuk. En dan ging hij weer spelen. En uiteindelijk is dat eh, uitgelopen tot voorbij half elf. En toen hebben ze hem eraf moeten sleuren. Het was geweldig. Lionel Hampton, we gaan hem horen in, op zijn vibrafoon... I found a new baby. Ja, dit lijkt ook wel een beetje op niet kunnen ophouden en doorgaan. Dus het wordt maar weggeschoven en fade-out. Ik ga laten horen een andere held uit de jazzgeschiedenis. De man op het hemdorgel Jimmy Smith. De organ grinders swing. De orgeldraaiers swing. Thank you. alone. Those boys who call. such a sweet love affair. Though I'm in love, I'm not above a date with a duke or a caddy. It's just a pose, cause my baby knows that my heart belongs to daddy. When some good scout invites me out to dine on some fine fin and hattie be sure his love is secure, cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, I'm gonna marry Daddy, Daddy. to daddy, and my daddy belongs to my heart. Fitzgerald, My Heart Belongs to Daddy. Ik ga nu iets laten horen in eh, de serie De Helden van de Jazz. Je luistert naar ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. En eh, mijn programma vandaag gaat over de groten... waar we het allemaal eh, aan te danken hebben... dat we heel erg van jazzmuziek zijn gaan houden. En bij die groten hebben we ook eh, iemand die wordt beschouwd als een van de laatste jazzhelden uit de klassieke jazzperiode. En, en dan heb ik het eh, over Cesar Walton, pianist. We gaan luisteren naar een eh, stuk een snelle bossa nova. Once I Loved. Cedar Walden. En dan ga ik nu laten horen... een van de laatste langslevende was hij tot 23... Eh, eh, is hij op 97-jarige leeftijd overleden. Tony Bennett. En een van de laatste crooners uit het kamp van eh, Frank Sinatra... Dean Martin, Sammy Davis... heeft het heel lang volgehouden... tot op hoge leeftijd creatief geweest... en heel veel op de plaat gezet hier is een opname waar hij begeleid wordt door het orkest van Count Basie. Nou, dan kan er eigenlijk nog weinig fout gaan. En eh, we gaan luisteren naar het stuk Tony Bennett met Basie, Growing Pains. One day your mama drops the hem of your skirt. Next day you give up yelling, What's for dessert? You can't explain it, but you're one solid hurt. Baby, you've got growing pains. Your Christmas penny doesn't look half so bright. Papa's not president <laughs> since maybe tonight. When you're not quite so sure that mom's always right. Baby, you've got growing pains. Nothing's wrong, just growing pains. And they'll never hurt too. when there are cobwebs in the dreams that you weave. When there's no magic in the words make believe. When doubt comes peeping out and tugs at your sleeve. Baby, you've got growing pains. When you come home from school and don't slam the door, ride down the banisters or slide across the floor. when you don't cry for every toy in the store. Baby, you've got growing pains. They're not bad, just growing pains. You'll be awfully glad you had. Tony Bennett en door mij aangekondigd het orkest van Count Basie. Nou, een selectie uit het orkest van Count Basie, zullen we maar zeggen. Fluit, strijkbas, gitaar en de celesta. Dat hoor je niet zoveel. Ik ga nu laten horen Art Pepper, de altsaxofonist. Um, met een eh, stuk geschreven door Jelly Mulligan. En hij speelt dat met een ten Ted met z'n tienen. Hij is de elfde. En het is getiteld Walking Shoes. Pepper. Ik ga nu iets draaien voor een vaste luisteraarster. Diana Dobbelaren. En die zit, uh, eh, klomt mij regelmatig aan. En die is helemaal verzot op uh, Simone. Love me or leave me, laat ik horen. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. Listen to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. There's no love for nobody else. Nina eh, Simone. Op de draaitafel ligt een cd van een beroemde saxofonist. Beroemd geworden met zijn nummer Flamingo. Eh, en dan heb ik het over meneer Earl Bostic. We gaan luisteren naar zijn uitvoering van Sweet Lorraine. Een beetje... Ehm, in de positieve zin een beetje een, eh, aanjager, een juiner noemen we dat in de muziek. Dus als hij op het podium gaat staan en hij begint... dan staat de hele zaak onmiddellijk op zijn kop. Earl Bostick, Sweet Lorraine. Ja, en het zit er alweer bijna op. ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd... ondergetekende Peter den Boer. Eh, thema, het thema was de helden van de jazz. Nou, en die zijn er nog steeds. En ik ga besluiten met eh, vier vliegen in één klap. Eh, Stan Getz op de saxofoon, Charlie Bird gitaar... Zoon Bird gitaar en een stuk van eh, Jobim Desafinado. Fijne zondag, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dan zit hier weer een collega met weer twee uur prachtige jazzmuziek.